parlementaire enquête naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Gisteren riep een groep van 200 slachtoffers de Kamer op om het onderzoek van de commissie Deetman over te nemen. De slachtoffers hebben geen vertrouwen in de commissie die door de bisschoppen is ingesteld. Ze willen een onafhankelijk onderzoek waarbij mensen onder ede kunnen worden gehoord. Maar een meerderheid in de Kamer wil het advies van Deetman afwachten. Dat wordt donderdag gepresenteerd. Pas daarna kan worden vastgesteld of de commissie zijn werk goed heeft gedaan, vindt de Kamer. Zuid-Korea is begonnen met grootschalige militaire oefeningen op bijna 30 verschillende locaties. De oefeningen worden onder meer gehouden voor de westkust, vlakbij de betwiste grens met Noord-Korea. Zo'n twee weken geleden bestookte Noord-Korea in dit gebied een eiland met granaten. Daarbij kwamen vier Zuid-Koreanen om het leven. Door de beschieting zijn de spanningen tussen de twee landen verder opgelopen. Noord-Korea had de regering in het zuiden opgeroepen om af te zien van deze militaire oefeningen. Maar volgens de minister van Defensie worden de oefeningen in de territoriale wateren van Zuid-Korea gehouden en zijn ze daarmee gerechtvaardigd. De oefeningen duren de hele week. In Colombia zijn tientallen huizen onder een dikke laag modder verdwenen na een aardverschuiving. Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen. Het noordwesten van het land heeft al weken te maken met zware regenval. Hoeveel mensen door de modderstroom in de buurt van de stad Medellin zijn overvallen is onduidelijk. Het Rode Kruis zegt dat er mogelijk 200 doden zijn gevallen. Maar de lokale autoriteiten melden 40 tot 50 vermisten. Overstromingen en aardverschuiving in Colombia hebben tot dit jaar tot nu toe aan ruim 170 mensen het leven gekost.